uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. In het ziekenhuis Rijnstaten in Arnhem is vannacht een waterleiding gesprongen. De breuk ontstond op de verdieping boven de spoedeisende hulp. Deze afdeling is daarom voorlopig gesloten. Nieuwe patiënten moeten uitwijken naar ziekenhuizen in de buurt. De brandweer kwam massaal ter plaatse om het gelekte water weg te krijgen. Het lek is inmiddels gedicht. Het is nog onduidelijk wanneer de spoedeisende hulp weer open kan. In Iran is opnieuw een aanslag gepleegd op een Shiïtisch heiligdom. Volgens staatsmedia drongen twee mannen het gebouw in de stad Shiraz binnen en openden ze het vuur. Daarbij is tenminste één persoon omgekomen en zijn zeven anderen gewond geraakt. Eén van de schutters zou zijn opgepakt. Vorig jaar oktober werd het heiligdom ook aangevallen. Toen werden 15 bezoekers doodgeschoten. De verantwoordelijkheid voor die aanslag werd opgeëist door terreurgroep Islamitische Staat. De aanslag van afgelopen dag is nog niet opgeëist. Een aflevering van een kinderserie met daarin de veroordeelde acteur Thijs Reumer is offline gehaald. Een herhaling werd gisteren uitgezonden op NPO 3. Dat leidde tot verontwaardigde reacties van kijkers. Daarop haalde de NTR de aflevering van Kamp Cookie Lookie van NPO Start. De acteur is veroordeeld voor onder meer het versturen van naaktfoto's naar minderjarigen. Veel inwoners van Didam en Zevenaar moeten hun kraanwater eerst drie minuten koken voordat ze het kunnen drinken. Dat adviseert Vitens. Het drinkwaterbedrijf heeft te kampen met een enterokokkenbacterie in het waterreservoir tussen Didam en Zevenaar. Vorige week was het drinkwater in Didam ook al besmet met de bacterie. Het weer vannacht helder met landinwaarts wat mist. Het wordt niet kouder dan 12 graden. Morgen breekt de zon af en toe door. Het wordt 23 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuidoosten. En later op de dag in Limburg lokaal regen of onweer.